uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Nigeria gaat Muhammadu Buhari na het tellen van driekwart van de stemmen... ruim aan kop in de race om het presidentschap. Persbureau Reuters meldt dat hij 11,5 miljoen stemmen heeft. Zittende president, Goodluck Jonathan, heeft er 2 miljoen minder. De officiële resultaten worden pas 11 uur vanochtend Nederlandse tijd verwacht. Buhari doet het veel beter dan Jonathan in het noorden van het land vooral... waar de terreurbeweging Boko Haram actief is. Oud-legerleider Buhari heeft gezegd dat hij Boko Haram kan vernietigen. Recente militaire successen in de strijd tegen de terreurbeweging lijken voor president Jonathan te laat gekomen. De vakbonden willen dat KPM-bestuursvoorzitter Blok afziet van zijn bonus. Onder meer FNV, CNV en de Unie dreigen de komende CAO-onderhandelingen op scherp te zetten. Ze vinden de beloning van Blok ongepast en dat er beter kan worden geïnvesteerd in het bedrijf en in CAO-afspraken. In een jaar tijd is de beloning van Blok met 50% gestegen naar 2 miljoen euro... terwijl er op het personeel van KPN flink is bezuinigd. De grootste vereniging van farmaceuten in de VS heeft de leden opgeroepen niet meer mee te werken aan executies. De chemische middelen die daarvoor worden gebruikt zouden niet aan gevangenissen moeten worden verstrekt. De staten die de doodstraf uitvoerden hadden al grote problemen om aan de middelen voor de dodelijke injecties te komen. Vooral veel farmaceutische bedrijven uit Europa weigeren ze te verkopen. In de Amerikaanse staat Utah is onlangs een nieuwe executiewet aangenomen. Daarin staat dat als er dodelijke injecties niet beschikbaar zijn... een executie door middel van een vuurpeloton mogelijk is.